Het idee was om uitwonende studenten nog meer geld te geven... omdat het leven super duur is geworden. Die compensatie moet dus een paar jaar extra doorgaan, vindt de Kamer. Een Nederlands bombardement op een stadje in Afghanistan had niet mogen gebeuren, zegt de rechter. Meerdere inwoners kwamen om toen Nederlandse straaljagers in 2007 bommen gooiden op een wooncomplex. De nabestaanden hebben nu recht op schadevergoeding. Hoeveel dat wordt is nog niet duidelijk, zegt een advocaat van de nabestaanden. Dus dat is dan het verlies van hun woonhuizen, dat zijn er drie, en een moskee en uh, twintig eh, dode familieleden. Defensie kan de uitspraak nog aanvechten. Een groep wolven op de Hoge Veluwe mag niet worden gevangen of gedood. Wilde de directie van het natuurpark doen omdat ze daar telkens moeflons doden, een soort wilde schaap. Maar de provincie Gelderland geeft er geen toestemming voor. omdat wolven een beschermde diersoort zijn. En ook uit Drenthe komt wolvennieuws, want daar zijn kleine wolvenwelpjes gespot door een wildcamera. In augustus al, maar de beelden komen nu pas naar buiten, zegt het wolvenmeldpunt. Toen we die beelden gemaakt hebben, toen waren ze 12 weken oud, uh, drie maanden. Dat is vrij jong en dan opereren ze ook nog op een heel klein gebied. Dus om de rust te bewaren hebben we er zo lang mee gewacht. de dieren zijn nog niet in het echt gespot, maar er zijn al wel nieuwe beelden van de wildcamera. En daarop is te zien dat de mini-wolfjes inmiddels groter zijn dan hun ouders. Snel gegroeid dus. De grote vraag is nu, blijven ze in Drenthe wonen. De meeste jongeren vertrekken wanneer ze ongeveer anderhalf, twee jaar zijn. Dus dat betekent volgend jaar pas. Ze kunnen dus ergens hier in Drenthe ook een, een roedel stichten. Maar het kan ook in Duitsland zijn of... Eh, ja, dat is koffiedik kijken. Ja. Het weer, nou dat is ook altijd een klein beetje koffiedik kijken. Nu is het op veel plekken nog droog. Vanmiddag trekt het eh, verder dicht en gaat het vaker regenen. Vanavond mogelijk ook onweer en hagel. En het wordt tussen de 7 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd flink wat vertraging in de regio. Vooral veel dagelijkse files momenteel. Op de A8 rijdt het langzaam vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 6 kilometer file en een kwartiertje aan oponthoud. Ook file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar een kwartier aan oponthoud voor knooppunt Velzen.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 gevolgd door Bittersweet Symphony van Roxanne Hazes en Jaap Rezema. En ik ga door met Fleetwood Mac, Rhiannon. Zandvoort Onderneming Gala is bekend geworden dat het Wapen van Zandvoort de winnaar is geworden van de prestigieuze prijs Ondernemer van het jaar 2022. Brigitte van Eijg kon haar tranen niet bedwingen toen zij aan het einde van de officiële gedeelte het podium betrad. De concurrentie kwam dit jaar vooral uit de vrouwelijke hoek. Bij maar liefst 7 van de 9 genomineerde bedrijven staat een vrouw aan het roer. Nadat in de categorie horeca het wapen verzekerd was van de eindronde... werd Remco Paap van surf- en cateshop Nalu uitgeroepen tot winnaar in de categorie retail. En Christel Veerman van Lies uit Zandvoort in de categorie overige. Een spectaculair en opzwepend filmpje... waarin alle kandidaten nog een keer goed in beeld kwamen... eindigde met de naam Het Wapen van Zandvoort als overal winnaar. Huilend van geluk van Brigitte nogmaals het podium op om de wisseltrofee uit handen van burgemeester David Molenburg in ontvangst te nemen. Voor de bomvolle zaal was het eindelijk tijd om te netwerken. Ondernemers onderling, maar ook een grote afgevaardiging van zowel het college als de gemeenteraad wisten elkaar te vinden om kennis te maken, bij te praten en gezamenlijke plannen te maken voor de nabije toekomst. De zwingende band, Soul of Caribe, zorgde ervoor dat het podium werd gevuld met dansende dames. Om middernacht werden de laatste gasten vriendelijk, toch dringend verzocht om de zaal te verlaten. weer ZFM. There's dirt coming on. How I'm wishing I was home.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 He was just a hundred yards from Mary Ann. He was just a hundred yards from Mary Ann. Dit waren achtereenvolgens I'll Be There For You van de Rembrandts... gevolgd door Jim Reeves met de Blizzard. Yesterday, yesterday. Robert Long, geboren in 1943 en overleden in 2006... was een Nederlandse zanger, schrijver, componist, cabaretier en radio- en televisiepresentator. Robert Long werd geboren in Utrecht en groeide op in Ederveen. Zowel hij als zijn gescheiden moeder kwamen regelmatig in aanvaring met de veelal orthodox-protestante dorpbewoners. Dat werd er niet beter op toen Robert Long openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. De weerstand die zijn geaardheid in zijn omgeving opriep... werd uiteindelijk de drijfveer voor zijn artistieke verzet. Zijn Engelstalige repertoire had, zeker in het licht van wat er allemaal nog komen zou... een betrekkelijk onschuldig karakter. De grootste hit van Long, bij Rooned Gloria, is The Last Seven Days... Vanaf 1971 zong hij solo onder zijn definitieve artiestennaam Robert Long. Een naam die verwijst naar zijn lengte van 1,92 meter. Toen Robert Long bij Unicloria vertrok, werd zijn rol daar overgenomen door zangeres Bonnie St. Clair. Hier is Robert Long met Zij mijn moeder altijd. Weet je wat mijn moeder vroeger altijd zei als ik een kwaaie bui had? Kind, zijn moeder altijd. Onthoud maar goed, zijn moeder altijd. Wat je ook doet, zijn moeder altijd. Je moet kijken dus. Zij mijn moeder altijd. Onthoud mijn rap, Zij moeder altijd. Word maar niet kwaad. Zij altijd. Als het niet gaat zoals je graag zou willen. Want een mens is mooier als hij lacht En al is het nog zo'n donkere nacht Als je even zoekt dan zie je altijd wel een heel klein puntje licht Op de er geen andere kant uit Het hele leven is een zeg dan oké. Okay. En laat je vredig met de stroom meedrijven, want de tijd gaat snel. Gebruik haar wel, maak elke tel als je dat kunt fantastisch. Want de mens is mooier als hij lacht en dan is het nog zo'n donkere nacht. Als je even zoekt dan zie je altijd wel een heel klein puntje licht. Geen andere kant uit hele is een lange rij veranderingen. Kijk, zijn mijn moeder altijd een optimist. Zijn mijn moeder altijd die zich vergis? Zijn mijn moeder altijd die heeft beslist wat minder last van tranen dan een chagrijn. Zijn mijn moeder altijd zo'n fles azijn. Zijn mijn moeder altijd die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden. Want de mens is mooier als hij laat. een optimist die zich verpest. Die heeft beslist wat minder last van tranen dan een schaafwijn. Zo'n fles azijn die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden. Alweer een gouden ouwe, ouwe, ouwe. try was Cindy Lauper met True Colors. Poëzie Extra Editie. We bespreken een prachtig gedicht van de Romeinse dichter Horatius... naar aanleiding van de Nederlandse vertaling... maar kijken met een schuin oog naar de Latijnse tekst. De dichter in zijn tijd komen ook ter sprake. Begeleiding Pierre Winkler, klassiekers en oud-leraar Latijn en Grieks... De kosten zijn 2,50 inclusief koffie en wat lekkers. De aanmelden via 06 3380 3279. 06 3380-3279. En het is vrijdag 25 november van half 2 tot half 4. En de locatie is de Blauwe Tram. En de volgende is de Eurythmics met Sweet Dreams. dramatic event, but it is. workshop Poëzie van het Oude Rome in de Blauwe Tram. Vrijdag 25 november, aanvang half 2 tot half 4. Aanmelden via l.oudendijk at Pianoconcert Leon de Groot. Pluspunt Zandvoort Noord. Ook vrijdag 25 november en dat is van 2 tot kort over 3. Toegang 2,50 inclusief koffie of thee. Aanmelden via 023 5740 330. 5740 330. Poëzie extra editie in de blauwe tram. Ook weer 25 november. Dat is een drukke dag. Half 2 tot half 4. Toegang 2,50. Inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden via 06 338 03279. 06338 03279. Tentoonstelling Academie AZ Zandvoort Museum tot 15 januari. Geopend woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon en de museumkaart is gratis. De afgelopen weken is er door de klassen van de kinderkunstlijn al volop gewerkt aan de Blije Hek... voor de toegang van Oekraïne... De blije hek wordt steeds groter, mooier en blijer. Op zondag 27 november van 2 tot 4 doen we een actie. Wie wil er meeschilderen om het hek nog mooier te maken? Het is de bedoeling dat het blije hek bij de opvang van Oekraïne wordt geplaatst. Een mooi gezamenlijk project dus. Wil je een bijdrage leveren, dan staan Marianne Rebel en Hille Jansen voor je klaar wel even aangeven of je mee komt helpen via Jante, en dat is een lange i A-N-T-H-E, at zandvoortmuseum.nl. De locatie wordt nog bekendgemaakt.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 Bruce Hornsby en Bruce Hornsby is geboren in 1954, dus hij wordt vandaag 68 jaar. Bruce Hornsby is een Amerikaanse zanger en pianist. Daarnaast was hij in het verleden bij gelegenheid lid van Grateful Dead. De afgelopen jaren is Hornsby met zijn carrière een minder commerciële muzikale richting ingeslagen. Hornsby scoorde in 1986 een hit met The Way It Is. Dit nummer, dat hij samen met zijn begeleidingsband The Rain Song, was in Nederland een nummer 1 hit en stond ook in vele andere landen, waaronder de Verenigde Staten, op nummer 1. Hier is Bruce Hornsby met The Way It Is uit 1986. today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.